8 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft opnieuw een probleem gevonden... met de Boeing 737 MAX-vliegtuigen. Het zou weer om een computerfout gaan. Daardoor is het mogelijk dat de toestellen nog langer niet mogen vliegen. Ze staan sinds maart aan de grond nadat twee toestellen waren neergestort... in Indonesië en Ethiopië. In totaal kwamen daarbij 346 mensen om het leven. Nederlandse huishoudens produceerden vorig jaar samen 8,5 miljard kilo afval. Dat komt neer op bijna 500 kilogram per inwoner. Dat is ongeveer net zoveel als in de jaren ervoor, meldt het CBS. Wel wordt afval steeds vaker gescheiden... doordat de mogelijkheden om het apart in te leveren zijn toegenomen. In 2013 werd 51 van het afval gescheiden. Vorig jaar was dat opgelopen tot 58 procent. De hoeveelheid oud papier en karton liep wel terug. Dat komt doordat er steeds minder kranten, folders en post zijn. Fabrikanten en winkels gaan chemische stoffen waar zelfmoord mee kan worden gepleegd... niet meer verkopen aan particulieren. Dat heeft minister De Jonge van Volksgezondheid afgesproken met de betrokken organisaties. Vorig jaar bleek dat er informatie over een zelfmoordpoeder rondging... dat gewoon in winkels te koop was. De branche belooft de verkoop van die middelen in de gaten te houden. In een tbs-kliniek in Utrecht heeft brand gewoed. Zeker drie mensen zijn door ambulancemedewerkers nagekeken. Een van hen is naar een ziekenhuis gebracht. De brandweer rukte iets voor middernacht uit naar de Van der Hoeven kliniek in het noorden van Utrecht. Over de oorzaak van de brand is nog niets duidelijk. In Miami was het eerste debat van de Democratische Partij. Zeker 25 kandidaten willen het volgend jaar namens de Democraten opnemen tegen president Trump. Komende nacht is favoriet Joe Biden aan de beurt. Begin volgend jaar moet duidelijk zijn wie de democratische kandidaat is. Die verkiezingen zijn 3 november 2020. Het weer. de kustgebieden kan het nog lang bewolkt blijven. Temperatuur ligt rond de 19 graden aan zee, 26 in het binnenland. Morgen overal zonnig, kan het wat warmer worden. In het weekend weer tropische temperaturen. Dit was het NOS Journaal.